Je kunt een zelftest doen en als die negatief is kun je gewoon de deur uit. Alleen bij een positieve test moet je een afspraak maken bij de GGD. Voor mensen met een zwakke gezondheid geldt dit advies trouwens niet. Zij moeten meteen een test doen bij de GGD. De hele maand is het gebied rond het AZ-stadion in Alkmaar veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Is besloten omdat het uit de hand liep tijdens de wedstrijd AZ-NEC bijna twee weken geleden. Fans bestormden toen het stadion en staken zwaar vuurwerk af. Vanwege de coronamaatregelen mag er geen publiek bij wedstrijden zijn. Modetijdschrift L kapt helemaal met bont. Vachtjes van konijnen, nertsen of andere dieren zijn niet meer te zien in de modereportages of in advertenties. Komt niet meer overeen met onze waarden, laat de topvrouw weten. L komt uit in 45 verschillende edities. Een klein deel daarvan wacht een jaar langer met de overstap naar bontvrij. Bij bijna 1800 verkeersongelukken was de afgelopen jaren lachgas in het spel. En bij 63 ongelukken vielen er doden. Daarom wordt er vandaag voorlichting gegeven over de gevaren van lachgas. Zoals bij deze brugklas in Den Haag. Eh, gewoon bijvoorbeeld buiten op straat zie je wel eens eh, gewoon in één keer die dingen liggen. Dus dan denk je ook, eh, ja, waar komt dat dan vandaan? Wie zou dat hebben gedaan? Waar kun je het kopen? Hoeveel ballonnen zitten er wel niet in één zo'n tank? Hoe gebruik je de lachgaspatronen? Er geldt in ruim de helft van alle gemeenten een lachgasverbod. In sommige gemeenten is er een totaalverbod. En op andere plekken mag het alleen als er niet te veel overlast is. Er wordt nog gewerkt aan een landelijk verbod. En dan nog het weer. Ook vanavond en vannacht kan er nog een buitje vallen. Het koelt af naar iets onder nul. Het kan ook wat glad worden. Morgen bewolkt, regenachtig, vooral in de middag en een graad of vier. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Aalsmeer en Knoop het Rotterpolderplein 10 minuten op onthoud. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Knoop het en Afrit Haardem-Zuid... 7 kilometer file met ruim een uur vertraging. Het komt op bergingswerkzaamheden en zijn twee rijstroken dicht. Op de N203 Amsterdam richting Alkmaar tussen 4 en Krommenie 20 minuten.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 En die eh, in dit uur voorbij te laten komen. Zoals deze openingstune, As Free met de kanteloop. Het origineel is natuurlijk van Herbie Hancock, kanteloop Island. dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth, my floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, fantasia. drop, jazz and hip hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk infusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I keep the rhyme, someone call me a poet. Poem steady flowing, growing, showing sights and sound.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 En dan ging je dan vertellen wat er allemaal uh, was. Tenminste, dat, dat deed ik niet. Maar dat deed Marjan Rebel. En eh, dat eh, programma was eh, trouwens niet alleen van haar. Trace Burger deed eraan mee. Um, Roland van Tetrode. Maarten Vis. En af en toe kwam er ook nog een ene dwaze sidekick voorbij. In de naam van PP Fischer. Ja, inderdaad, die. Van de Rob daar wordt. die deed dan ook af en toe nog wel eens een beetje mee. Ik geloof dat hij twee of drie keer aangeschoven is in dat programma. Nou, we gaan hier de muzikale hoogtepunten uit dat programma gaan we er een beetje bij pakken. Tenminste een dwars doorsnede. Want alternatief was het wel degelijk. Zeker als het ging om obscure nummers van obscure bands. Wel, de Rolling Stones waren dat zeker niet. Maar dit dateert ook alweer van eh, jaren geleden. Ze hebben het ooit nog eens een keer gespeeld in 98 tijdens een concert aldaar. Sister Marvin. Tell me, Sister Marvin, when are you coming Oh, and I don't think I can wait that long. Oh, that I'm not that strong. 1985 van de Cult. Niet alleen eh, nummers die een beetje door eh, Maarten Vis eh, werden bedacht in dat programma. Nee, deze die komt toch een beetje erg zwaar van de hand van onze burgervader. David Molenburg geeft er zelf ook een handje van om een beetje te zoeken naar de alternatieve randen. Ian Ashbury. En het is niet dat het gaat over de regen. Nee, het gaat over een regendans van het Arizona, Arizonaanse Hopi-volk was een soort regendans eh, die ze doen moesten uitvoeren. Geldt niet eh, voor deze, de band. En dat is een nummer uit 1968. Die hebben we wel een paar keer gedraaid hoor. Bij eh, dat vermaarde programma in de jaren 90 vanuit de Watertoren. Van het album Music from Big Pink. The Chest Fever. Eh, die erin zouden kunnen zitten. Ik eh, denk niet te weten dat ik deze ooit nog eens een keer ergens toegevoegd had in dat uh, programma. Als ik dan het technische gedeelte voor de rekening mag nemen. Cities and Dust van Siouxsie in the Benchies handelt over Pompeii en de opgravingen daarbij. En daarvoor hoorde je trouwens de band met de Chest Fever. als die band met Robbie Robertson onder andere in de geleden. Ze waren ooit nog eens een keer de begeleidingsband van Bob Dylan geweest. Ja, ja. Herbert Squad. Oh, Perfection is action of life, restoring is action. Action a fraction of a timetable, wheel of fortune. Winning, fulfilling with a minute hand, the clock. Keep ticking and talking and talking and ticking. My man is clocking and thinking, figuring ways in a place to boost some adrenaline. Brushing his pants to send man on a long trip, the long mile, the time secretaries with ambitious smiles. Gallons of coffee to blacken the throat. Lights and perspectives with a gray raincoat. I'm the epitome of a perpetual threat. What is said is the fact and no turning back. I'm the bureaucrat. I ain't got time for this yet. I'm the bureaucrat. I ain't got time gesture. Showing feelings is meaningless, he gets the pleasure. Licking the hills above, trapping the head. from all beats of a bumper on the shallow. Mr. Jones on the house for submission. Throw out the test to the wife, that old sack position. A brain stain dipped in frustration, rotation, occasion, destination, carnation, street. Speeding the feet for the bus and bus. Sir Average bringing on the bacon. And nothing to discuss. I know you're me. die eh, mij eh, midden in de nacht eh, voor wakker kunnen maken. De Urban Dance Squad. Nederlandse band. Uit Utrecht kwamen ze. En ze waren rete populair. En ze waren ook nog een beetje de inspiratiebron voor bijvoorbeeld een band als Rage Against the Machine. Ja, dat, uh, dat dank je de koekoek, uh, kan ik je erbij zeggen. Maar goed, die jongens die hadden een aantal spraakmakende nummers. Eh, dit was eigenlijk meer een albumtrack. Bureaucrat of Flecko Street. We gaan er nog eentje doen tot eh, aan eh, de, de hoofdlijnen van half zeven. En dat is deze van de Cranberries. Dolores O'Riordan. Lisa Veld lijkt er een beetje op. Moet je maar luisteren straks tussen zeven, en 11 uur. You're so happy en de regio. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is niet van plan om extra maatregelen te nemen... in verband met de oplopende inflatie. Partijen in de Tweede Kamer vroegen staatssecretaris Wiersma... om hulp voor armere huishoudens. Maar volgens Wiersma doet het kabinet al voldoende. In de omgeving van Rotterdam zijn afgelopen tijd 200 geldezels opgepakt. Dat zijn mensen die hun bankrekening ter beschikking stellen aan criminelen. Vanaf morgen hoeven mensen met milde gezondheidsklachten niet meteen naar de GGD. Thuis een zelftest doen is voldoende, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Is die zelftest positief of zijn de klachten ernstig... dan moeten mensen wel naar de GGD voor een PCR-test. En het weer nog vanavond en vannacht een bui. Bij opklaringen gaat het vriezen en kan het glad worden. Morgen vooral in de middag regen en een graad of 4. een van de, de danceplaten uit de jaren 90. Dat was eh, het eh, programma Getetter zei inmiddels val ter ziele. Maar hij zou er niet in mee staan hoor, dit nummer. Leftfield, samen met Africa Mambata en uh, eh, Africa Shocks. Voor voor de headlines van half zeven. De Cranberries met Ridiculous Thoughts. Wat deden we nou na zo'n uitzending van uh, Zee? dan was er een illustere tent in de Kosterstraat. En die heette De Waalchild. Had dan natuurlijk alles eh, te maken met die techneut, waardevis, Want die draaide de nummers daar achter elkaar. En dit was er dus ook zo eentje. De Doors. Wild Child, full of grace, Savior of your cruel face hitlijsten eh, afstroopt heden te dagen... komt dit nummer stevig tegen. Komt gewoon uit Rotterdam, The Rats on Raps. Nummer is 2021, eh, Osaka. En eh, naar mijn idee een van de, de nummers van het jaar 2021. Daarvoor hoorde je The Doors met Wild Child. Dus het gaat over nummers uit de, scherpe rand van Platenland dan hoort dit och, ook wel in het persoonlijke jaaroverzicht van mij thuis zou ook in dat eh, getetter AC-programma moeiteloos passen in het nu. Von V en Openly Remember. Eh, van de Spencer Davis eh, Groep, deze man. Steve Winwood. Heeft later ook nog eh, wat solo's solo-hits gehad. Maar Traffic was een van zijn, ook van een van zijn bands. Dear Mr. Fantasy.